Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wijkverpleegkundige, de tijd van de zorg neemt toe, terwijl het 50.000 euro per fulltime arbeidsplaats minder kost. Wijkverpleegkundigen zijn hoger opgeleid en mogen daardoor meer doen, waardoor er minder hulpverleners nodig zijn. Ook wordt er fors bespaard op bureaucratie. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije opgevoerd om akkoord te gaan met versterking van het noodfonds voor de euro. Slowakije moet er net als Nederland en Malta nog mee instemmen, maar een meerderheid van het parlement is vast nog tegen. Veel partijen vinden dat Slowakije als relatief arm euroland niet moet opdraaien voor de schulden van rijkere landen zoals Griekenland. De antivirussoftware van Microsoft heeft de internetbrowser van concurrent Google, Chrome, een paar uur gezien als virus. Na een update gisteren dacht de software dat Chrome een virus was dat probeerde bankgegevens van gebruikers te achterhalen. Het programma werd geblokkeerd en in sommige gevallen zelfs van de computer verwijderd. Microsoft heeft het probleem inmiddels verholpen. De organisatie van Pukkelpop wordt niet vervolgd wegens nalatigheid. Het extreme noodweer dat het festival trof was volgens justitie in België niet te voorzien en dus is de organisatie niet schuldig. Het onderzoek is stopgezet. Door het drama op 18 augustus kwamen vijf festivalgangers om het leven. Radiostation Kink FM bestaat niet meer. Op de 16e verjaardag is de stekker eruit gegaan. Het alternatieve pop- en rockstation heeft geen geld meer om verder te gaan. Als afscheid is de afgelopen dagen de Kink 1600 gedraaid. De favoriete popsongs van de luisteraars. Op 1 stond Black van Pearl Jam. Het weer, eerst nog kans op mist, daarna een zonnige dag, mogelijk met wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 in Limburg. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A2 Eindhoven-Den Bosch tussen de knooppunten Eckersweijer en Vught A20 Gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwen en Kleinpolderplein.